Clemens Peters met het NOS Journaal. Een topman van het Openbaar Ministerie heeft een nieuw psychiatrisch onderzoek van Volkert van der Graaf wel degelijk een verkooppraatje genoemd. Minister van der Steur ontkende dat eerder deze week nog, maar de advocaat van van der Graaf heeft in Pauw een bandopname laten horen. En daarop zegt van der Graaf dat hij van de voorwaarden van zijn voorlopige vrijlating af wil. OM-topman Pieters gaat daar wel in mee, maar alleen als van der Graaf opnieuw psychiatrisch wordt onderzocht. En hij ondersteunt dat met de woorden, we hebben een verkooppraatje nodig. Er is geen lijst met Gulen-leerlingen, zegt de burgemeester van der Laan van Amsterdam. Het verhaal dat er zo'n lijst met kinderen bestaat en dat die wordt opgestuurd naar de Turkse regering berust op een misverstand. Het document waar het over gaat is juist een brief van ouders die hun kinderen van een Gulen-school willen afhalen. Gisteren zei wethouder Kukenheim nog dat er wel zo'n lijst bestaat. Van der Laan wijt het verschil in antwoorden van hem en de wethouder aan het gebrek aan tijd om er onderling over te spreken. Het aantal asielzoekers dat dit jaar naar Nederland komt daalt fors, zei staatssecretaris Dijkhoff gisteravond in Met het oog op morgen. Op dit moment zijn het er 17.000, terwijl er heel vorig jaar bijna 60.000 vluchtelingen naar Nederland kwamen. Volgens Dijkhoff neemt het aantal fors af vanwege de Turkije-deal. Veel gemeenten hebben extra opvangplaatsen geregeld in de verwachting dat er veel vluchtelingen zouden komen. Nu blijkt dat de instroom veel lager uitvalt... kunnen geplande asielzoekerscentra volgens Dijkhoff worden gebruikt... om mensen die mogen blijven onder te brengen. In Italië is ophef ontstaan over een spotprent in het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Op de tekening, onder de kop aardbeving op Italiaanse wijze, worden de slachtoffers uitgebeeld als pasta gerechten een bebloede man wordt bijvoorbeeld pennen met tomatensaus genoemd. De burgemeester van de zwaarst getroffen plaats, Amatrice, is woedend. Hij begrijpt niet dat mensen een spotprent maken over doden. Het weer. Morgen in de ochtend bewolking met lokaal een bui. Vanuit het westen gaat dan op steeds meer plaatsen de zon schijnen.